Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse prins Andrew geeft zijn koninklijke titels op, waaronder zijn titel hertog van York. Dat heeft hij besloten na overleg met koning Charles. Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein... die in 2019 in zijn cel overleed. Andrew is beschuldigd van seksueel misbruik van een jonge vrouw in het huis van Epstein... Ook zou hij ontmoetingen hebben gehad met een hooggeplaatste Chinese functionaris... die centraal staat in een spionageschandaal. Andrew blijft wel prins omdat hij die titel bij zijn geboorte kreeg. De Amsterdamse gemeenteambtenaar die vastzit vanwege corruptie... wordt gelinkt aan zeker 95 geweldsincidenten. Het OM verdenkt de man ervan op grote schaal adres- en persoonsgegevens te hebben verkocht aan criminelen. Op veel van die adressen waren kort daarna explosies en aanslagen. Hoewel de man niet direct betrokken was bij het geweld... wist hij volgens justitie wel dat de gegevens gebruikt werden voor het plegen van aanslagen. Het demissionaire kabinet wil vanaf volgend jaar een hogere stikstofgrens invoeren... als deze maatregel ook juridisch haalbaar blijkt te zijn. Dat moet de komende maanden blijken. VVD en BBB-ministers konden het hier lang niet over eens worden. Nu is afgesproken dat bedrijven in principe meer stikstof mogen uitstoten zonder natuurvergunning. Na ruim 31 jaar is de identiteit van een dakloze man achterhaald die dood was gevonden in Amsterdam... De man blijkt afkomstig uit de buurt van de Italiaanse stad Napels. De stichting Cold Case Zaken deelde in de hoop op een doorbraak een foto van de man online. Uiteindelijk kwamen ze terecht bij de zoon van de man via een krantenartikel uit de jaren 90. Daarin vertelt de zoon over de vermissing van zijn vader. DNA-onderzoek leverde vervolgens een 100% match op. Het weer. Lokaal kan er nog een bui vallen. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar een graad of 7. Morgen is het droog en zonnig en dan wordt het 12 tot 14 graden.